Zit van der Linde met het NOS Journaal. In delen van Florida moeten mensen evacueren vanwege een naderende orkaan. De orkaan trok eerder als tropische storm Nicole over de Bahama's... en komt nu richting de Amerikaanse staat. Naar verwachting komt Nicole ten noorden van Miami aan land. Het evacuatiebevel geldt ook voor Mar-a-Lago, het resort van Trump. Afgelopen september werd Florida ook al getroffen door orkaan Ian. Dat was een van de zwaarste stormen die het Amerikaanse vasteland ooit bereikte. Het aantal kilometers dat verkeer in Nederland aflegt is nog niet terug op het niveau van voor corona. Afgelopen jaar reden alle voertuigen samen bijna 134 miljard kilometer, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat was meer dan in 2020, maar nog steeds 11% minder dan in 2019. Bestelbusjes die pakketjes rondbrengen reden vorig jaar juist wel meer kilometers. Het onderwijs voor asielkinderen in de grote steden staat zwaar onder druk door het lerarentekort en de toestroom van nieuwkomers. Dat schrijft onder andere de gemeente Den Haag in een brief aan onderwijsminister Wiersma. In die brief in handen van de NOS wordt gepleit voor noodmaatregelen. Naast kinderen uit Oekraïne komen er in Den Haag per week 25 tot 30 andere kinderen bij van nieuwkomers. Inmiddels staan er honderden kinderen van asielzoekers, statushouders en arbeids- en kennismigranten op een wachtlijst. De financiële sector moet meer investeren in schone energie... anders worden de klimaatdoelen niet gehaald. Dat zei minister Kaag van Financiën op de klimaattop in Sharm el-Sheikh. Volgens Kaag zijn de klimaatdoelen onhaalbaar... als geld niet anders geïnvesteerd wordt. Economieministers van bijna 80 landen trekken voortaan samen op... om de financiële sector te veranderen.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 That, that, that, that, that's my hope that your ass gon' know what to my, do. my way, do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. my shit, that's my way.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 You and I, I carry with me You and I everywhere. I wish you could be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory.